Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is erg ongelukkig met berichten dat er minderjarige Syrische meisjes in zijn naar Nederland... om herenigd te worden met een volwassen partner. De Syrische meisjes zijn 13 of 14 jaar oud en getrouwd met van 30. California Blue. PvdA doet het confrontaties. De bond denkt dat daar een eind aan komt als asielzoekers gescheiden worden opgevangen op basis van etnische achtergrond en geloof. De vakbond wijst er ook op dat er te veel mensen zitten in de opvangcentra wat leidt tot agressie. In centra die bedoeld zijn voor honderden mensen zitten nu soms duizenden vluchtelingen. Bijna de helft van de patiënten zegt dat het wel eens is misgegaan of bijna is misgegaan in een ziekenhuis, bij een zorginstelling of bij de huisarts. Volgens patiëntenorganisatie NPCF gaat het in veel gevallen om mensen die verkeerde medicijnen kregen of bij wie een foute diagnose werd gesteld. De organisatie zegt dat veel leed kan worden voorkomen als er beter met de patiënt wordt overlegd. Het weer zonnig, maximaal 16 graden.